Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. De vraag naar reizen naar Zuid-Afrika is sinds het bereiken van de WK-finale zeker vervijfvoudigd. Via reisorganisatie OWAT proberen 12.000 mensen nog een ticket te krijgen. En bij krasreizen staan nu 5.000 mensen op de wachtlijst. Op dit moment zijn er helemaal geen voetbalreizen meer te krijgen... totdat duidelijk is of de FIFA extra kaarten beschikbaar stelt voor de finale zondag. Transavia heeft een speciale actie voor oranje supporters. Wie de finale dreigt te missen door een vliegreis, mag zijn vlucht omboeken. Het gaat om passagiers van zo'n 50 vluchten. De Verenigde Staten en Rusland zouden op het punt staan om spionnen te ruilen. De broer van een Russische kernfysicus die in Rusland vastzit voor spionage voor het Westen... zegt dat de uitwisseling mogelijk morgen al plaatsvindt. Moskou zou hem willen ruilen tegen de tien mensen die pas in de VS zijn gearresteerd... op beschuldiging van spionage voor Rusland. De twee landen willen niet dat de affaire de onderlinge betrekkingen aantast. De Amerikaanse en Russische autoriteiten willen niet ingaan op het bericht over de spionnenruil. Nederland geeft drie kunstwerken terug aan nabestaanden van de Joodse eigenaren. Onder het regime van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog raakten ze twee schilderijen en een Persisch tapijt kwijt. Het gaat onder meer om een werk van Jan Breugel dat nu nog te zien is in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. Het werk maakte deel uit van de collectie van kunsthandelaar Max Stern. Hij verkocht zijn collectie om zijn vlucht naar Engeland te kunnen betalen. Staatssecretaris Van Bijsterveld heeft besloten dat de kunstwerken aan de nabestaanden worden teruggegeven. Ze volgt het advies op van een speciale commissie die de verzoeken over teruggave van gestolen kunst behandelt. Het weer. In het noordwesten bewolkt en wat regen.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 together. Hello, hello, got to have something to keep us together. Hello, hello, that's enough for you me. getting in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you. Kom, kom maar op oranje, laat je horen.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 Straks